1 uur. Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In de haven van Rotterdam is 220 kilo drugs gevonden. Een duikteam vond de cocaïne onder een schip... waar het verstopt zat in vier sporttassen. Die weer in een soort speciale tanker zaten... die gebruikt wordt om fruitsap mee te koelen als het vervoerd wordt. Er wordt nu verder onderzoek gedaan. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Ongeveer een miljoen gezette prikken staan nergens in de administratie van het RIVM. Nieuwsuur zocht het uit. Kan onhandig zijn voor de mensen in wiens arm ze gingen. Want het is onduidelijk of hun gegevens dan wel gebruikt kunnen worden... voor de Europese coronareispas, waarmee je deze zomer op vakantie kunt. Deze Europarlementariër van D66 maakt zich zorgen. En het gaat ook niet alleen maar over, eh, over mensen die op vakantie willen. Het gaat ook over mensen die eh, in andere landen wonen, werken, in grensgebieden wonen. Er zijn mensen die hebben familie in andere delen van Europa of die moet om wat voor reden dan ook reizen. Ja, mensen moeten zekerheid hebben. Komt doordat het RIVM achterloopt met het invoeren van de info. Maar er is ook een groep mensen die geen toestemming heeft gegeven om hun vaccinatiegegevens te registreren. De organisatie die verantwoordelijk is voor het stemmen bij het Eurovisie Songfestival... is om uitleg gevraagd over of wel alle sms'jes zijn meegeteld. Op Twitter klagen honderden mensen dat ze midden in de nacht een sms'je terugkregen... dat hun stem te laat was, terwijl ze wel op tijd sms'ten. Ze vragen zich af of er in andere landen misschien ook problemen waren... en of het invloed gehad heeft op de uitslag. Zwitserland has yes. Italië heeft gewonnen! Eurovisie Songfestival 2021. Van die winnaar wordt online ook een filmpje gedeeld... waarop het lijkt alsof de zanger een lijntje kook snuift. Dat is volgens de band niet gebeurd. Op Insta zeggen ze dat ze tegen druk zijn en nooit cocaïne gebruikt hebben. Wat de beweging van de zanger dan wel was, vertelt de groep niet. En dan het weer. Op veel plaatsen droog met wat zon, maar hier en daar ook nog een bui.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 Known to carry big things if you know what I mean. If it's hood, hood. I ain't for Better be if you're at me. I need a soldier scared to stand up for me. Gotta know to get dough I like boys over there, they strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight. tonight was in my zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. He the type that might change my life. Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight.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 Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Don't mind putting that on me. Where they at? I mean We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus Die. us nog één. op 106.9 VFM coming closer. I watch you drifting out of me. I know you will make it on your own. You can run out of everything, and everything is you. I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the love for sudden, it was all clear. You just ran out of everything and everything you said.